Zes uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Tientallen lokale CDA-afdelingen roepen de landelijke partijtop op... zich in het kabinet hard te maken voor het opnemen van weeskinderen... uit Griekse vluchtelingenkampen. Een Noord-Hollandse wethouder die het initiatief nam... zegt dat het niet bij het CDA past om deze kinderen aan hun lot over te laten. Nederland weigert tot nu toe om de minderjarige asielzoekers op te nemen. Minister Grapperhaus is nog altijd niet van plan om boa's uit te rusten met wapenstok en pepperspray. In 20 steden demonstreren de handhavers vandaag voor betere beschermingsmiddelen... nadat op Hemelvaartsdag een boa in IJmuiden was mishandeld. Grapperhaus vindt wel dat boa's een noodknop en bodycam moeten dragen... en in geval van nood snel door de politie moeten worden geholpen. Volgens de Surinaamse oppositiepartij VHP zijn er tientallen mogelijke fraudegevallen geconstateerd bij de parlementsverkiezingen gisteren. Zo werden niet overal de juiste stembiljetten gebruikt. De eerste uitslagen worden vanochtend verwacht. In de peilingen staat regeringspartij NDP op verlies, waardoor het presidentschap van Desi Bouterse in gevaar komt. Afgelopen maand is in Mexico een recordaantal van 337 vrouwen vermoord. Het hoogste aantal sinds in 2015 werd begonnen met het bijhouden van cijfers hierover. Waarschijnlijk komt het door toegenomen huiselijk geweld vanwege de coronalockdown. In de eerste vier maanden van het jaar steeg het aantal moorden op vrouwen in Mexico met 8% ten opzichte van een jaar eerder. 12.000 Nederlanders krijgen van de Belastingdienst telefonische hulp bij hun aangifte... omdat ze door de coronacrisis niet naar een belastingkantoor kunnen. Het zijn mensen die al een afspraak hadden voor hulp bij de aangifte... en ook al uitstel kregen van de instuurdeadline van 1 mei. Het is voor het eerst dat de Belastingdienst telefonisch helpt bij aangiftes.